Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een treinongeluk in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg zijn drie doden gevallen, meldt de Duitse politie. Ook is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Hulpdiensten zijn met een grote operatie bezig... waarbij reddingswerkers zoeken naar passagiers die in de trein zaten. Het is lastig om de plaats van het ongeluk te bereiken... doordat de trein op een bosrijke plek is ontspoord. Hoe de trein van de rails is geraakt is nog niet bekend. In Gaza zijn vandaag 62 Palestijnen gedood. Onder hen waren 34 burgers die noodhulp kwamen halen. Dat meldt Al Jazeera op basis van medische bronnen. Ondanks de militaire pauzes die het Israëlische leger heeft aangekondigd... blijft het aanvallen uitvoeren. In de buurt van een noodhulppunt in Gaza-stad werden vanmiddag 12 Palestijnen gedood... onder wie kinderen, meldt het ziekenhuis waar de doden naartoe zijn gebracht. Ook spreekt het ziekenhuis van zeker 100 gewonden. Het Israëlische leger meldt dat er waarschuwingsschoten zijn gelost... en ontkent dat er slachtoffers zijn gevallen. De VS gaat een importtarief van 15% heffen op Europese producten die het land invoert. Dat hebben de Amerikaanse president Trump en de voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen bekendgemaakt in Schotland, waar ze elkaar ontmoeten. De heffingen op Europees staal en aluminium blijven op 50 procent. Engeland is Europees kampioen voetbal geworden. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won met strafschoppen van Spanje. In de reguliere speeltijd bleef het 1-1. Voor Spanje scoorde Caldentij. Later maakte Russo de gelijkmaker voor Engeland. Engeland is nu voor de tweede keer op rij Europees kampioen. Sarina Wiegman is dat voor de derde keer. Zij won het EK ook in 2017 als bondscoach van Nederland. Het weer. Nog steeds valt af en toe een bui.